5 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is de laatste overlevende van de ramp met de Hindenburg overleden. Warner Doner was acht jaar toen de Duitse Zeppelin in mei 1937... bij aankomst in New Jersey in een enorme vuurbal veranderde. Het waterstof in het luchtschip vloog door een lekkage in brand. 36 mensen kwamen om het leven. 62 inzittenden overleefden de ramp. Donor verloor zijn vader en zijn zusje. Hij overleefde de ramp dankzij zijn moeder... die hem en zijn broer uit het raam gooide. Daarna redden ze zichzelf. Werner Donor was 90 jaar. In Bolivia zijn bij geweld tussen de politie en de achterban van de afgetreden president Morales zeker vijf demonstranten gedood. Dat zeggen een ziekenhuisdirecteur en een correspondent van persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Ooggetuigen zeggen dat de politie het vuur opende op aanhangers van Morales... toen die langs een militaire controlepost wilde komen bij de stad Cochabamba. Daar zijn al weken rellen tussen aanhangers en tegenstanders van de afgetreden president. Gisteren bereikten de interimregering en de partij van Morales... een akkoord over nieuwe verkiezingen in Bolivia. Een datum is nog niet afgesproken. Turkije heeft een vermoedelijke IS-strijder die vastzat in het niemandsland bij Griekenland naar de Verenigde Staten uitgezet. De 39-jarige man is een Amerikaans staatsburger. Maandag werd hij op eigen verzoek door Turkije uitgezet naar Griekenland, maar dat wilde hem niet toelaten. Sindsdien zat hij vast op het terrein tussen beide grensposten. Turkije begon maandag met het terugsturen van IS-aanhangers naar het land van herkomst. Tot nu toe zijn er 10 Duitsers en een Brit naar huis gestuurd. Het weer. Het is vrijwel overal droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen.